voetbalbond wilde Maradona een nieuw contract aanbieden, maar de vroegere sterspeler eiste dat zijn staf ook mocht aanblijven. En dat was voor de Argentijnse bond niet aanvaardbaar. Dan het weer nog bewolkt, vooral in het oosten buien, later vanuit het westen af en toe zon.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 Het toestel crashte in een heuvelachtig gebied nabij de hoofdstad Islamabad. Volgens de autoriteiten gaat het om een toestel van de kleine Pakistaanse luchtvaartmaatschappij Airblue. In het zuidwesten van Afghanistan zijn 25 burgers omgekomen toen hun bus op een bermbom breed. Tientallen mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de Afghaanse provincie Nimros. Waarschijnlijk is de bom door de Taliban geplaatst om buitenlandse troepen te doden. De bewoners van de 32 ontruimde flatwoningen in Amsterdam-Noord mogen nog niet naar huis. Eerst moet het asbest dat op straat en de balkons ligt worden opgeruimd. De gemeente wil voorkomen dat er asbest naar binnen waait. In de, huizen, in de huizen zijn metingen gedaan naar de hoeveelheid asbest. De resultaten worden vandaag bekend. Het asbest kwam zondag vrij bij een gasexplosie in een flat aan de overkant. VVD, CDA en PVV praten vandaag verder over de vorming van een nieuw kabinet. Geen van de partijen wilde gisteren zeggen welke kant de gesprekken opgaan. De fractieleiders praten op verzoek van informateur Lubbers informeel met elkaar over een mogelijk rechtskabinet. Ze doen dat op een geheime locatie. Het parlement van de Spaanse regio Catalonië stemt vandaag over een verbod op stierengevechten. Dierenrechtenactivisten hebben dat op de agenda weten te krijgen. Als het verbod er komt, is dat voor het eerst op het Spaanse vasteland. Stierenvechten is in Catalonië niet populair. De enige grote arena in de regio, in Barcelona, wordt nauwelijks gebruikt. Op de Canarische eilanden zijn stierengevechten sinds 1991 verboden.